Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Algerije is fel tegen militair ingrijpen in Niger. Dat zegt de Algerijnse president Tebboune. Volgens hem kan een conflict met het buurland Niger de gehele Sahelregio destabiliseren. De omliggende landen hebben sinds vrijdag een plan klaar liggen voor militaire interventie. Ook de Nigerijnse afgezette president roept zijn buurlanden op de orde in zijn eigen land te herstellen. Maar Algerije zegt geen geweld te willen gebruiken tegen zijn buren. Bij een aanval op een bloedtransfusiecentrum in Kupiansk zijn doden en gewonden gevallen, meldt de Oekraïense president Zelensky. Hij spreekt over een geleide luchtbom, wat zou kunnen betekenen dat het een gerichte aanval was. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn, zei Zelensky niet. Kupiansk is een bevrijde stad in het oosten van Oekraïne... op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Sinds die bevrijding is de stad regelmatig doelwit van Russische luchtaanvallen. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit L.A., Morgan Pickard, zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht te zijn door Cosby. De twee zouden elkaar ontmoet hebben in de studio van The Cosby Show. De acteur had volgens Pickard gezegd haar te willen helpen met haar carrière. Bill Cosby is eerder al door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een Italiaanse crimineel is na 11 jaar op de vlucht opgepakt dankzij zijn liefde voor de Italiaanse voetbalclub Napoli. Het gaat om een voortvluchtig maffialid dat op de lijst stond van de 100 gevaarlijkste Italiaanse criminelen. De Italiaanse politie ontdekte hem op een foto van fans die de recente overwinning van Napoli vierden in een restaurant op het Griekse eiland Corfu. Door samen te werken met de Griekse politie kon het maffialid worden gearresteerd. Italië wil dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar kan uitzitten. Het weer aan de kust af en toe regen. Verder is het land inwaarts droog en zo'n 14 graden.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 the pain you drive into the heart of me The love we share seems to go nowhere And I've lost my light For I toss and turn, I can't sleep at night I don't care how you get here, just get here if you can.